yummy, yummy, jij bent zo yummy, yummy, zo heerlijk yummy, laat je heupen zien. Ik vind je yummy, yummy, jij bent zo yummy, yummy, zo lekker yummy, yummy. Je mij een dikke Ik vind je yummy, yummy, jij bent zo